Net Schut met het NOS Journaal. Bij nachtelijke aanvallen van Iran op Israël zijn volgens Israëlische media zeker acht mensen omgekomen. In meerdere Israëlische steden klonken luchtalarmen en werden explosies gemeld. Daarnaast worden nog zo'n 35 mensen vermist in de kuststad Bat Yam... nadat een gebouw in de stad werd geraakt door een raket. Reddingswerkers zijn daar op zoek naar overlevenden. Hoeveel mensen gewond raakten bij de aanvallen is niet helemaal duidelijk. Verschillende media spreken over zo'n 200 gewonden. In Salt Lake City is iemand zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij een schietincident tijdens protesten tegen president Trump. Op X zei de politie dat één persoon met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht. Er is een verdachte aangehouden. Honderdduizenden Amerikanen zijn in verschillende steden de straat op gegaan om te protesteren tegen Trump. De demonstraties worden gehouden onder het thema No Kings... om te benadrukken dat niemand boven de wet staat, ook de president niet. De demonstraties zijn de grootste tegen Trump sinds hij voor de tweede keer president is. Een bloedbad in Nigeria begint dit weekend. Daar werden zeker 100 mensen gedood bij een aanval op een dorp. Volgens Amnesty International moet er nodig worden ingegrepen in de regio. Daar voeren concurrerende groepen herders een bloederige strijd om land en vee. In de Noordoostpolder is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij zijn volgens de politie meerdere slachtoffers gevallen. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. Het gebeurde op een weg in het buitengebied bij het dorp Rutte. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeval waarbij een auto van de weg raakte.